Is met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft eenzijdig het bestand met Iran verlengd. Dat meldt hij op sociale media. Maar vanuit Iran wordt er met sceptisch gereageerd op dat bericht, zegt correspondent Desi Moore. In Teheran zeggen ze in ieder geval vast dat deze verlenging wat hun betreft eh, niets voorstelt, geen betekenis heeft. Eh, en dat het eh, de Amerikanen alleen maar wat extra tijd geeft om eh, met een verrassingsaanval te komen. Ook in andere landen in het Midden-Oosten is het vertrouwen in de verlenging van het staakt het vuren laag. In het centrum van Sevenum in Limburg heeft brand gewoed in een kringloopwinkel. Vanwege de rook is er een NL Alert verstuurd. Uit voorzorg zijn 17 woningen tijdelijk afgesloten van stroom en gas. De brandweer is waarschijnlijk nog tot in de middag bezig met nablussen. Oekraïense onderhandelaars zouden hebben voorgesteld om een deel van de Donbass voortaan Donnyland te noemen. Dat is een verwijzing naar de Donbass en president Donald Trump. De New York Times schrijft erover op basis van anonieme bronnen. Het zou een strategie zijn om Trump nog meer aan de kant van Oekraïne te krijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten hebben consumenten minder vertrouwen in hun financiële situatie. Daardoor stellen ze grote aankopen uit. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Boodschappen hebben ze altijd nodig natuurlijk. Dus daar zullen ze wat minder snel op bezuinigen. Wat grotere aankopen, daar kun je wat makkelijker op bezuinigen. Ligt een beetje aan wat het is. Maar mensen geven wel aan dat het op dit moment niet zo'n heel goed moment meer is... om eh, grote aankopen te doen. Dus daar zullen ze dan het eerst op bezuinigen. Vaak is een grote daling van het consumentenvertrouwen... een opmaat voor een stilvallende economie.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

me. So you got a car. That don't impress me. van Zandvoort. Dit is ZFM. want me. You want it when you saw me. I like how you look, baby. Call me. 神，哈哈。 action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 ZFM. Oh, talk to me. Can't you see? i help you work things out.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 children laughing every day Cause they Zandvoort. ZFM. Maria.